hele dorp is in ruit en roer. De dames zijn er van strik. De van is een vrouwspersoon, al woont ze ramper een bik. Ze noemen haar blonde lintje, ze flirt met Jan, Piet en Klaas. En heeft een paar heel mooie ogen, daarmee is ze niet de baas blonde lintje, de Lindelaan. Is het gesprek van de dag. Want blonde lintje, de laan, Doet zo graag dat ze niet mag. Ze ziet er feestelijk onschuldig uit en doet zo kinderlijk braaf. Maar iedere man die ze aardig vindt, maakt zij direct op haar slaap. Het eten is ze heel matig, doch drinken doet ze voor een zes. Maakt nimmer gebruik van een glaasje, en niet drinkt ze zo uit de fles. Van alle praatjes die men vertelt, geloof ik echter geen woord. Ze is beslist zo lichtzinnig niet, als men van iedereen hoort. Want onder het hemdje met kantjes, daar klopt een hartje van goud. Slechts één man heeft zij in gedachten, van wie ze ook werkelijk houdt blonde lintje, de lindelaar, is wel af en Maar blonde lintje, de lindelaan, met haar hart van goud, ja, die schattebot.